In totaal gaat het om zeker 11,5 miljoen euro. Ook is het onderzoek van het OM verder uitgebreid naar verduistering... Tijdens de coronacrisis sloot Van Linden samen met twee zakenpartners een deal met de overheid over de inkoop van mondkapjes. Daar verdienen ze miljoenen euro's aan, terwijl ze de indruk wekten dat ze het voor niks deden kabinet wil het coronatoegangsbewijs uit de tijdelijke coronawet halen. Dat zou betekenen dat de coronapas vanaf 1 juni niet meer kan worden ingezet, zegt zorgminister Kuipers. Wat we eh, voor de komende periode verwachten, en we vanuit is dat het aantal coronabesmettingen naar verhouding laag blijft. En we hopen dat we in de zomer dus niet opnieuw in een situatie komen dat je weer maatregelen zou moeten treffen. Toegangsbewijs wordt al sinds februari niet meer gebruikt in Nederland. Maar minister Kuipers had een mogelijkheid graag achter de hand gehouden. Maar steeds meer Tweede Kamerleden zijn daartegen. Boris Becker moet 2,5 jaar de cel in. De oud-tennisser uit Duitsland was steenrijk, maar ging failliet. Bij het regelen van zijn faillissement hield hij een deel van zijn miljoenen stiekem achter. Dat is strafbaar en daarom verdwijnt hij dus achter de tralies. Schiphol verwacht niet dat het dit weekend weer een chaos wordt. De luchthaven heeft te weinig personeel. En daardoor staan er steeds lange rijen. En ook vandaag was het hartstikke druk, hoorde onze verslaggever. Heel erg druk. Eh, wel minder druk dan ik had verwacht. Ik had de verhalen gehoord, maar het is erg druk. Ja, we dachten wel echt dat je vanaf buiten al in de rij moest staan. Maar dat viel gelukkig wel mee. Het staat al vol hierboven. Maar eh, er zit wel, er zit wel gang in. Je hoeft nog niet buiten in de rij te staan, maar binnen vrijwel meteen. Ja, bijna wel, ja. Ja. ja. En wat betekent het voor jullie zomerplannen? De trein en niet het vliegtuig. Weet je al zeker? Nou, bijna zeker wel, ja. Uiteindelijk deed dit stel er een uur over om door de security te komen. Schiphol riep vliegtuigmaatschappij gisteren op om vluchten te cancelen. En dat is gebeurd. Ook zijn vluchten verplaatst naar bijvoorbeeld Rotterdam. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad eh, of 4. Morgen afwisselend zon en wolken overal droog, bijna overal. En het wordt maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate.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 much more than she's got. And it's such a typical. somebody let you down wereld als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? Kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht, maar wie het zij? Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer. Zo naïef, een kleine presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president gaat de wereld redden.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 Voormalig toptennisser Boris Becker is in Engeland veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor faillissementsfraude. Daarvan moet hij de helft uitzitten. De Duitser kan nog in beroep gaan tegen de straf. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op de bankrekeningen van Sievert van Linde... en zijn twee zakenpartners van de Stichting Hulptroepen Alliantie. Het gaat om een bedrag van 11,5 miljoen euro dat ze verdienden met hun mondkapjesdeal. Het kabinet wil het coronatoegangsbewijs per 1 juni uit de tijdelijke wet voor coronamaatregelen halen. Minister Kuipers wilde het toegangsbewijs met de QR-code nog achter de hand houden...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 The thick body and the red one too. I'll be right here waiting on you to see if y'all could do that switcheroo. Hey, hey, that's what I'm talking about. Do that there, that to do than to stand here listening to you.